ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne zijn duizenden demonstranten daar de straat op gegaan... om te protesteren tegen hun eigen president, Zelensky. Hij heeft een wet ondertekend waardoor twee belangrijke anticorruptieorganisaties... hun onafhankelijkheid zouden verliezen. De baas van het OM gaat de boel nu aansturen. Daar zijn veel mensen niet blij mee, vertelt correspondent Christian Pauwen. De baas van het OM, de procureur-generaal, dat is een vertrouweling van Zelensky. En ja, dat, ze, eh, dat hij dus dan nu de macht daarover kan krijgen... kan hij dus zaken in, onderzoek naar vrienden van Zelensky... naar hooggeplaatste ministers eh, gaan frustreren. De Europese Commissie heeft al gezegd dat ze zich zorgen maken over de nieuwe wet. Oekraïne moet volgens hen corruptie blijven aanpakken... als ze lid willen worden van de EU. Wereldwijd beleggen steeds meer mensen in natuurrampen. Ook in Nederland kan je daar je geld in steken. Economieverslaggever Aida Brands legt uit hoe het werkt. Je geeft de verzekeraar geld, die zet dat apart... en als er een gigantische ramp is dan hebben zij een potje waarmee ze dus kunnen uitkeren. Maar als er geen grote ramp is, nou, dan eh, vang jij eh, heel veel rente... en dan heb je een eh, goede belegging gedaan. Verzekeraars hadden met deze zogeheten catbonds vorig jaar wereldwijd 18 miljoen euro op. Maar let op, niks is zonder risico. Als er wel een natuurramp is, zoals een orkaan of grote bosbrand... ben je als belegger je geld kwijt. En een toer-etappe rijden is al een flinke opgave voor iemand die gewoon voor de lol aan wielrennen doet. Maar voor twee Franse vrienden was die uitdaging niet genoeg. Ze reden een van de zwaarste etappes van deze tour op stadsfietsen die je kan lenen in het centrum van Lyon. Ze reden de volle 131 kilometer met vijf beklimmingen en 4500 hoogtemeters op die deelfietsen. En dat deden ze trouwens niet in één dag. Dat zou al helemaal werk zijn, maar ze deden er vijf dagen over. Heb ik het weer nog voor je. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan een buitje vallen. In de rest van het land blijft het droog. De zon is er ook af en toe bij en het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Hoogmade en Hoofddorp 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en Knaalpunt Burgerveen.